De getiezen rekken de koude, komt de zon gestaag omlaag. Ze kijkt nog even en maakt alles rood. De winter komt vertellen, de teksten hoe zo oud. Slierten in de lucht De bladeren reeds vertrokken, losgelaten heen gegaan, opgestuift, bruin en geel. De elk dag weer een ander deel opgedragen als een mist, met een mist. De wolken die kwamen en weer gingen, het gefluister in de naderende uren die de koude winden borduren, geweven wezens, de raken alles aan. Bevriezende rivier, klitterdingen op het veld. tafel Alles klaar, een bord met goede soep Knollen uit de grond, de dampen dringen diep Door daar is het eten voor die, die. de zon ons zegenen zal. Wederkomst op tijd vooral. Zijn wederkom gevierd met vuur en hoog staat de maan die vaart de tijden die heen gaan. Groot verheugen, het grote Voorbij de koude, de warme handen vinden ons langzaam omhoog. Alles tut mir leid.